NOS Nieuws van 4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Artsen zonder Grenzen wil dat er meteen een einde komt... aan de willekeurige opsluiting van vluchtelingen en migranten in Libië. Volgens de hulporganisatie zijn de leefomstandigheden in de detentiecentra mensonwaardig. Ze zijn overvol, mensen kunnen er s'nachts bijna hun benen niet strekken... en er zou ook nauwelijks daglicht of ventilatie zijn. Volgens Artsen zonder Grenzen worden in de Libische opvangcentra maandelijks ruim duizend mensen behandeld aan luchtweginfecties, diarree en urineweginfecties. En de meeste ziekten en aandoeningen zouden het gevolg zijn van die slechte leefomstandigheden. Een raadslid uit Den Bosch dat wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie over de burgemeestersprocedure is vrijgelaten. Volgens het OM is hij nog wel verdachte. Het onderzoek loopt nog. Uit de gelekte informatie over de procedure in Den Bosch bleek dat de nieuwe burgemeester, Jack Mikkers, niet de eerste keus was. De Vertrouwenscommissie had een voorkeur voor de PvdA'er Jan Hamming, maar die koos op het laatste moment voor Zaanstad. De Rijksrecherche begon halverwege juli een onderzoek naar het lek. De naam van de vroegere communistische leider van Joegoslavië, Maarschalk Tito, verdwijnt uit de stad Zagreb. De gemeenteraad van de Kroatische hoofdstad heeft ingestemd met een andere naam voor een plein dat naar hem is vernoemd. Het heet voortaan het plein van de Republiek Kroatië. Het weghalen van Tito's naam uit het straatbeeld wordt gezien als een overwinning voor rechtse nationalisten. Die zien Tito voornamelijk als dictator en zijn multi-etnische Joegoslavië van destijds als anti-Kroatisch. Robin van Persie heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De spits liep gisteren in de wedstrijd tegen Frankrijk een knieblessure op. Nederland verloor die met 4-0. Van Persie mist daardoor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije van zondag. Het weer, wolken, zon en verspreid buien, maximaal 19 graden. In het weekende blijft het licht wisselvallig en een graad of 19. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan 25 files in de Randstad. Deze springen eruit. De A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en Everdingen. 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Op de A4 Rotterdam-Den Haag voor de Benelux-tunnel 3. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Stad en Almere-Buiten-Oost. Een half uur vertraging. Op de A10 Zuid ook een half uur tussen Osdorp en de Zeeburgertunnel. De A15 Rotterdam-Gorkum. Zeker 20 minuten tussen Hendekido-Ambacht en Sliedrecht-West. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht alweer een kwartier extra.